Door Almegens met het NOS-journaal. De migratietop van 16 EU-landen vandaag heeft veel goede wil opgeleverd om de ruzies te overwinnen. Maar tot concrete afspraken is het niet gekomen. Dat zeiden de deelnemers na afloop. Ze bespraken vanmiddag in Brussel de migrantenproblematiek ter voorbereiding op de grote EU-top vrijdag. Hongarije en Polen, die zich verzetten tegen quota voor de opvang van migranten, waren er niet bij. De Italiaanse premier Conte, die de andere Europese landen een gebrek aan solidariteit verwijt, was na afloop tevreden. Volgens hem is het debat in de goede richting gestuurd. Italië heeft een plan gepresenteerd waarin landen mee moeten doen aan de gezamenlijke opvang van migranten of anders minder Europees geld krijgen. In Turkije is het tellen van de stemmen na de parlements- en presidentsverkiezingen nog in volle gang. Afgaande op de cijfers van staatspersbureau Anadolu is president Erdogan aan de winnende hand. Maar de oppositie zet vraagtekens bij die cijfers. Volgens Anadolu heeft Erdogan bij de presidentsverkiezingen... na telling van 90% van de stemmen 53% van de kiezers achter zich. Zijn uitdager intje staat op 30%. Erdogans AK-partij staat volgens Anadolu bij de parlementsverkiezingen op 43 Die resultaten zeggen nog weinig over het eindresultaat... omdat ze sterk afhankelijk zijn van waar als eerste de stemmen zijn geteld... Bovendien komen waarnemers van de oppositie met andere cijfers. Het is team Brunel niet gelukt om de Volvo Ocean Race te winnen. De Nederlandse boot kwam in Scheveningen als vierde over de finish. De slotetappe werd gewonnen door het Chinese team Dongfeng. Een van de bemanningsleden van die boot is de Nederlandse Caroline Brouwer. Zij heeft als eerste vrouw de zeilrace om de wereld gewonnen. De Volvo Ocean Race werd voor de dertiende keer gehouden. Het weer vannacht droog bij een graad of 10. Morgen in het hele land af en toe zon. wordt het 19 tot 22 graden. Dinsdag kan het plaatselijk al zomers warm worden, 25 graden. En vanaf woensdag zien we op meer plaatsen zomerse temperatuur.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 Nou, vorige week het, het grote avontuur met Paul Vins. Ik hoop dat jullie eh, daarvan hebben genoten. Je kunt er nog steeds naar luisteren op peacefulradio.info. En 1286 wordt natuurlijk weer een nieuw muzikaal avontuur met nieuwe muziek. Ja, het, eh, ze stroomde weer binnen. Dus we gaan eh, stuk voor stuk gaan we ze allemaal weer langs laten komen. De eerste is eh, van de charmante Darlene Koldenhoven. Ja, dat is een hele Nederlandse naam. De familie komt uit, ik dacht uit Groningen. En daar heeft Darlene zelf onderzoek naar gedaan. En haar nieuwe album Chroma Tones, en zo heet dit album, daar gaan we mee beginnen. Dan de volgende artiest. Eens even kijken, kennen we hem nog? Ja, Carl Weingarten. This is where I found you. This is where I found you. Met als, eens even kijken, Sing Like Water. Dat is de eerste track van dit album. Oké, nou, ook dit programma op peacefulradio.info, de playlist. En je kan het allemaal naluisteren tot de lengte vandaag. Nou, dus niet helemaal, maar een week of tien. Eens even kijken schrijf eens open, knopje indrukken en we gaan beginnen. Smith, and you are listening to Peaceful Radio. listening to Peaceful Radio. I'm Michael Kolitz, Chapman Stick soloist. Please visit my website at www.michaelkolitz.com. This is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. sky. So silent is your. This is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. Thank you. this is Muses Nine.